Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Marion Koekoek met het NOS Journaal. De leiders van VVD, PVDA, GroenLinks en D66 onderhandelen in de loop van de ochtend verder over een nieuw kabinet. Gisteren is bekeken hoe de onderhandelingen zullen worden aangepakt. De gesprekken worden geleid door twee informateurs, Roosentaal van de VVD en Wallagen van de Partij van de Arbeid. Volgens vertrekkend informateur Cenk Willink doet Paars Plus het meest recht aan de verkiezingsuitslag, omdat die combinatie 16 zetels heeft gewonnen. Acht tuinders uit Noord-Brabant en Limburg zijn gearresteerd omdat ze lid zouden zijn van een criminele organisatie. Ze hadden een constructie bedacht waarmee de oogst aan frambozen, champignons en asperges buiten zicht van de Nederlandse fiscus bleef. Hoofdverdachte is een buitenlandse bemiddelaar. De tuinders vielen de fiscus op omdat ze reden in auto's met een Luxemburgs kenteken. Aan de actie deden 225 opsporingsambtenaren mee. Israël laat opnieuw meer goederen toe in de Gazastrook. Veel gebruiksproducten mogen de grens weer over. De invoer wordt binnen enkele weken verviervoudigd, zegt Israël. Maar bouwmaterialen, wapens en materialen om wapens te maken blijven op de zwarte lijst. Ook het uitreisverbod voor de inwoners van Gaza blijft gehandhaafd. Twee weken geleden werd de versoepeling van de boycott aangekondigd... na de Israëlische aanval op een scheepskonvooi met goederen voor Gaza... waarbij negen mensen omkwamen. In Duitsland is een tweede verdachte opgepakt voor de moord op het Limburgse rozenmeisje uit 1996. In dat jaar werd een vrouw van ongeveer 20 jaar verkracht en vermoord gevonden bij een rozenveld bij Lottem. Vorige week werd een eerste verdachte aangehouden, een Duitser die eerder veroordeeld is voor seksueel misbruik. Of de identiteit van het rozenmeisje bekend is, wilde de Duitse politie niet zeggen. De dierenbescherming in Zuid-Afrika heeft bij een traditionele genezer een python in beslag genomen. Het dier was ziek, ondervoed en uitgedroogd. De genezer gebruikte de slang omdat hij in contact zou staan met voorouders die de uitslagen van het WK kunnen beïnvloeden.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 Onder bed van Marwijk is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. We zijn er weer bij. zijn we nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt.